Drie uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. In de Syrische stad Aleppo zijn volgens de oppositie zeker drie mensen omgekomen. Er zouden minstens 25 gewonden zijn. De Syrische staatstelevisie meldt wel dat er een aanslag is gepleegd, maar heeft het niet over slachtoffers. Er zou een autobom afgegaan zijn in een wijk waar vooral christenen wonen. Gisteren kwamen bij aanslagen in de hoofdstad Damascus zeker 27 mensen om het leven. De opstandelingen beweren dat het regime de aanslagen zelf pleegt om hen zwart te maken. De partijloze Joachim Gauck wordt de nieuwe president van Duitsland. Vrijdag wordt hij beëdigd. Een grote meerderheid in het Duitse parlement en vertegenwoordigers van de lokale parlementen heeft hem gekozen. Het stond eigenlijk al vast dat Gauck de opvolger zou worden van Christian Wolff. Gauck was naar voren geschoven door de SPD en de Groenen en kreeg na lang aarzelen ook de steun van de regeringspartijen CDU, CSU en FDP. En daarmee kon hij in de Bondsdag rekenen op een ruime meerderheid van de stemmen. Gauks voorganger Christian Wolf trok zich terug naar een reeks affaires. Het Openbaar Ministerie in neder zaksen wil hem in verband daarmee vervolgen. In Sliedrecht heeft een politieman vannacht een verdachte neergeschoten. De man werd getroffen in zijn borst, maar raakte volgens de politie niet levensgevaarlijk gewond. De agent schoot omdat hij zich ernstig bedreigd voelde. Iemand had de politie gebeld omdat de 25-jarige verdachte op straat een vrouw had mishandeld. Toen de politieman vroeg wat er aan de hand was, werd de man agressief. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. In de Eredivisie heeft Ajax de uitwedstrijd tegen ADO gewonnen. In Den Haag werd het 2-0 voor de Amsterdammers. ADO speelde ruim een uur met 10 man na de rode kaart voor Boussabon. Ajax heeft nu evenveel punten als koploper AZ, dat later vanmiddag speelt tegen NAC. Het weer. Vanmiddag is het bewolkt en schijnt de zon af en toe. Er kan zo nu en dan een bui vallen. Maximum temperatuur een graad of 11. Vanavond en vannacht klaart het op en is het droog. Morgen zonnig en ook dan 11 graden.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 En van harte welkom bij uur 2 zondag in Kemmerland. Zondag 18 maart, het is 12 eh, over 3. Goedemiddag en het eh, is tijd om het keukentafelnieuws door te nemen. Aldo, wat is het keukentafelnieuws? Het nieuws waar je lekker mee eh, iets gewoon kan vertellen op tafel. Aan tafel, met, onder het eten of op de bank. En we beginnen met ehm, studentennieuws, want studenten drinken vaak eh, twee tot drie keer meer in gezelschap van zwaar drinkende leeftijdsgenoten dan wanneer ze aan de bar hangen met niet of matige drinkers. Dat blijkt uit jarenlang onderzoek onder 600 studenten. Het Trimbos Instituut kwam zonder onderzoek ehm, eh, tot dezelfde conclusie. Zien drinken doet drinken, zegt het Verslaving Instituut. 40% van de mannen tussen 18 en 24 jaar en 12% van de vrouwen kan tot zware drinkers gerekend worden. Is op eh, zich wel logisch, toch? Ik eh, kan hier wel een mening over geven. Ja, want jij werkt in de kroeg. Ja, ik geef ze allemaal gelijk. Ja, ja, hè? ja nou ja. ja want hoe is, het, eh, hoe is het drinkgedrag bij jou in de, in de kroeg? Nou, eh, als jij aan de bar staat, dan word je hem volgegooid door die, uh, die barman. Ja. En die geven ongegaan shotjes weg of je bestelt elke keer wel. ja, en heb je in de zaal je twee, uh, twee zaalkamers rondlopen. Ja. Daarvan ben ik, ben ik, ben ik er eentje. En wij lopen heel hele alleen maar een rondje voor mensen, alleen maar ja, ja, halen, Dus... dus gaat het heel snel, hè? Ja. En dan ze, en, mensen komen allemaal in groepjes. En dan gaat er eentje drinken, en dan roken en dan zie eh, je andere groepjes in die, dat groepje ook weer drinken. Dus zijn dan eh, wil het al. Hey, nieuws over een vrouw uit Schotland, hè? Een vrouw uit Holland, dus was 29. Maar ze hadden voor vijfde keer eeuwig trouw beloven. Haar eerste huwelijk strandde al na 10 dagen omdat de man verliefd werd op zijn schoonmoeder. Haar tweede echtgenoot hield het ook snel voor gezien. En nummer 3 werd betrapt met een andere vrouw. Toen die vrouw 24 eh, toen de vrouw 24 was, trouwde ze voor de vierde keer. Maar toen ging ze zelf vreemd. Al met de man met wie ze nu in het huwelijksbootje stapt. Er passend zijn overigens ook nog even twee kinderen geboren. En Nederlands hotels staan wereldwijd op de 27e plaats. Als het gaat om de prijzen voor een overnachting. Gemiddeld betaal je 108 euro. Amsterdam is koploper met 124 euro per nacht. De duurste hotelstad ter wereld is overigens Muscat in Oman waar je gemiddeld 247 euro moet betalen. New York staat tweede met 177 euro per nacht. Het goedkoopste is een Phnom Pen in Cambodja. Daar overnacht je al voor 44 euro gemiddeld. Phnom Pen in Cambodja. Maar ik denk dat het verschil tussen overnachten in een Muscat in Oman... En, het, eh, verschil, eh, en, en eh, Cambodja, het verschil is wel heel erg groot in, in luxe ook, hè? En daarom betaal je wel wat meer, denk ik. Ja. Fietsenmaker Eddie Funking in Drunen is niet zo blij met een weggeefactie van de Postco Loterij. Die wil in Drunen 3000 fietsen gaan weggeven uitdelen aan alle inwoners. De plaatselijke fietsenmaker is bang dat hij nu zijn deuren wel kan sluiten. Het is een doodsteek, zegt hij. Ja, ik ben ehm, naar hem toe gegaan met de auto. En ik heb hem om een, eh, een reactie gevraagd. Kut Nederlanders, klote Nederlanders, rot Nederlanders, tyfus Nederlanders. Dat was zijn reactie op het bericht dat de postcode loterij ja, ehm, duidelijk. fietsen wil gaan uitdelen hey, een eh, voormalig predikant is op internet een seksshop begonnen. Speciaal voor christenen. Die kunnen er allerhande seksartikelen kopen. Van vibrators tot condooms. Maar ze vinden er geen aanstootgevende foto's of grof taalgebruik bij. Volgens de ex-dominee kunnen christenen maar moeilijk over seks praten. Laat staan dat ze een seksshop binnenstappen. Van, vandaar dus de site. dan moeten ze eerst binnen eh, bidden voor ze de site omhoog doen. Het is allemaal, gelovig, uh, gelovig spul. wordt allemaal... Eh, die doen het alleen om eh, kinderen te krijgen, toch? Wordt het geheiligd en dan wordt het pas verkocht. Gedoopt? Ja, gedoopt. Gedoopt, gedoopt seksshop spul. Er scheiden meer Nederlanders en er wordt tegelijkertijd minder getrouwd. Onderzoekers wijten dat aan de crisis. Mensen die ontslagen zijn zitten de hele dag thuis en dat is kennelijk niet bevorderlijk voor de relatie. En door de crisis trouwen minder mensen minder, omdat ze het geld dan liever aan wat anders uitgeven. Goed nieuws dus, meer vrijgezellen. Ja, maar ligt er wel aan wat voor vrijgezellen. Ja, dat is ook weer zo. Dat kunnen er ook eh, oudere vrijgezellen zijn, toch? Ja, sommige wil je liever niet. <laughs> Sommige zijn weer van de verkeerde kant, zeg maar, van het geslacht. Dus dat schiet allemaal weer niet op. <laughs> Nou, tot zover het, uh, het keukentaal van nieuws voor tweede uur zondag in Kennemerland. Zometeen nemen wij de tussenstanden door in de eredivisie. En hier is Bluff en Sabrina Stark en meer kan het niet zijn. Afgelopen week stond ze op Pinkpop Anouk, of op, eh, in het Gelderland moet ik eigenlijk zeggen. En ze staat in eind mei op Pinkpop. En ik ga haar zien dan. Hé, hey, we hebben nieuws over een, eh, een hond, toch? Nee, een hond. Nee, een hond. Een hond. Een, hond, ja, ja, ja. ja. Vertel, wat, uh, wat Er werd net gebeld door een studio, door uh, Sjaak Jongmans. <laughs> Hij is zijn, hond, zijn polhond kwijt. Hij luistert naar de naam Benzi. Dus een wit-grijze polhond, een husky. Hij is vrij fors. Oh, als je hem gezien hebt, bel even eh, Sjaak naar 06 36 16 76 72. Dus? Nog een keer dat nummer? 06 36 16 76 72. Het is dus een, een hondje en um, uh, naar wie kon ze ook weer bellen? Sjaak Jongman. <laughs> Oké, okay, dus als je de hond vindt onder de naam, Benzie. Benzie, <laughs> dan kan je bellen dus. Ja, ik, eh, moeten we dit geloven of eh, dit kan we niet heel vaak voor, hè? Maar, het was wel serieus. man. Nou, wie weet. We hopen dat die hond snel wordt teruggevonden. Ook is het mogelijk om even naar de studio te bellen 023 1969. Dus voor eh, meer informatie. Het is vijf half vier, de zondagmiddag hier in Zandvoort. En hier is een nieuwe van Gossip. En die heet Perfect World. loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. <coughs> Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it, now he goes to. She goes fro. He goes fast goes slow He goes left And mm, she goes right Papa's looking for Mama But Mama is nowhere in sight Papa loves Mambo Mama loves Mambo Having their fling again Younger than spring again Feeling that zing again Wow Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, cause Papa loves mambo tonight. Papa loves He goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, mm, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. I'm Having that fling again, younger than spring again, feeling that zing again. Wow. Papa loves mambo. Mambo, papa. Mama loves mambo. Mambo, mama. Don't play the rumba and don't play the samba. Cause papa loves the mambo tonight. Ja, dat is een keer wat anders. Perry Como op ZFM, Babalas Mambo. En daarvoor de nieuwe van Gossip, Perfect World.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 I'm gonna do it tomorrow. from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha <laughs> Nog nieuws over die hond? Ik heb helemaal niks gehoord. Ah, volgens mij staat hij in een thriller. Voor mij ook. Of is dat een weerwolf? Nou, dat is gewoon volgens mij niet veel die twee. Hey, we gaan even het sportnieuws doornemen. Wat is er gebeurd op sportgebied, internationaal en nationaal? We beginnen met eh, nieuws uit Australië. Want de eerste Formule 1 race van 2012 is gewonnen door Jensen Button. De Brit was zondag met zijn McLaren de snelste tijdens de in Melbourne verreden Australische Grand Prix. Het was de derde overwinning van de wereldkampioen van 2009 op het circuit in Albert Park. En dat is weer het zoveelste duel tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Roger Federer heeft gewonnen en heeft zich geplaatst voor de finale van ATP-toernooi in Indian Wells. De Zwitser vloeg zijn eeuwige rivaal Nadal na een uur en 31 minuten. De 30-jarige Federer, nummer 3 van de wereldranglijst, rekende in twee sets 6-3 en 6-4 af met Nadal. En goed nieuws voor de voetballiefhebber, want Lionel Messi wil zijn hele carrière bij FC Barcelona blijven. De Argentijnse sterspeler van de Spaanse club zegt dit zaterdag in een interview met de televisiezender Sky Sports. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik hier altijd wil blijven en dat ik mijn hele, loop, eh, loopbaan voetbal bij Barcelona. Natuurlijk weet je nooit wat de toekomst brengt, maar als het aan mij ligt blijf ik voor altijd hier. Nou, Barcelona is blij natuurlijk, geluk. Ja, tuurlijk zit is vrijdag bij de loting van de kwartfinales van de Europa League gekoppeld aan Valencia. Het donderdag PSV uitschakelde. Het heeft de loting in Lyon uitgewezen. De formatie van de ploeg van trainer Gerjan van Beek begint met een thuiswedstrijd. En de internationale eh, Unie UCI heeft in samenwerking met het antidopingagentschap WADA de jacht geopend op het nieuwe dopingmiddel ICAR dit spierversterkende en vetverbrandende middel zou momenteel het meest renderende en eh, ontraceerbare dopingmiddel in het peloton zijn. Zo wordt doping is er, ontwikkelt zich altijd, hè? Ja. Doping blijft echt altijd... Ik weet zeker, je kan nooit drie weken lang berg op, berg af... Um, in de Tour de France zonder, zonder doping. Nee, je bent allemaal gesloopt te zien. Dat is onmogelijk. En telkens zal wel iets, uh, zal er wel iets ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld nu dit nieuwe middel. Maar ja, dat zijn nu, dus- nu dus met een onderzoek bezig. Maar ehm, ja, ik denk dat ze daar later meer ja, informatie, over, eh, krijgen. Eh, informatie over krijgen. Zullen we even naar de tussenstanden gaan? We gaan even, ja, we gaan even naar de tussenstanden. Drie wedstrijden op dit moment bezig. Half drie in de Eredivisie gestart. PSV, SC Heerenveen, tussenstand is daar 1-1. Eh, Twente Feyenoord 0-1. En FC Utrecht thuis tegen FC Groningen. Tussenstand is daar 1-1. hey, we gaan even een liedje draaien. Ik weet zeker dat je die nooit hebt gehoord. Het is een liedje die wij eh, in Lorette Mar met een groep vrienden altijd elke ochtend draaiden. Met, Daar moet je eh, van uitgaan. Je moet je ervan eh, uitgaan dat iedereen een kater hebt en helemaal ehm, gesloopt wakker wordt. En dan hoor je dit liedje. Hoor je op de vroege morgen door de speakers schallen. Het is Nicole en Hugo, ooit meegaan met het zonfestival En goedemorgen, morgen. Goedemorgen, goeiedag iedereen. Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen, zingen en dansen. space heb je een beetje een verbeelding wat eh, die ochtend in Loretta <laughs> Mar zich afspeelde? Ging meteen de, ba de bako en de bier gingen weer open. Nicole en Hugo, goeiemorgen, morgen. Nou, ik weet zeker dat je die nooit meer op de radio gaat horen. Zometeen nieuws over de Viola Viola Festival. Dat is in Haarlem, vindt dat plaats. Je hoort het na Ben Loncosol. I'm En je hoorde Seven Nation Army. Dit weekende, dit weekeinde moet ik eigenlijk zeggen, gonste Haarlem van de muzikale energie. Het weekende zijn er diverse concerten te beluisteren tijdens het internationale Viola Viola, Viola Festival in de Philharmonie in Haarlem. En daar hebben wij een klein verslagje van. Internationaal Viola Viola Festival, wat houdt het precies in? Wat houdt het precies in? Ja, wat houdt het eigenlijk niet in? Het is drie dagen boordevol eh, muziek, kunst, literatuur, dans, theater. Ehm, ja, al die dingen. Dus, eh, en met acht concerten en uh, eh, 300 deelnemers ongeveer. Dus voor het publiek is er heel wat te beleven. En eh, beperkt het zich tot de filomonie of is er ook elders in de stad nog wat te beleven? Nee, we, hebben de, we zijn de stad behoorlijk aan het opschudden. In de V&D bijvoorbeeld eh, is uh, het Rizzolti Orkest te zien en Teens on Tour en Jeugdorkest. Eigenlijk uh, trilt de stad op haar grondvesten nu zo'n beetje van alle muzikale activiteiten die we hebben georganiseerd. En is het de eerste keer dat jullie dit organiseren? Ja, dat maakt het ook heel spannend. Het is de allereerste editie. Het, het idee is om er een tweejarig festival van te maken. Dus over twee jaar zijn we er weer. En eh, ja, de eerste editie. En hij verloopt lekker. We zijn heel tevreden. Wat is er op zondag nogal zo te beleven? Zondag. Ehm, morgen hebben we allereerst om 11 uur s ochtends in de kleine zaal de Jaro Dance Group. Dat is een echt verbluffende dansgroep uit Tsjechië. Vervolgens hebben we om half twee een carte blanche met eh, Frans Frans die hier wel kent natuurlijk. En het slotconcert van het eh, festival is om half vier in de grote zaal. En dat wordt ook echt een enorme manifestatie met ontelbare deelnemers en eh, het wordt gewoon een groot feest, een groot eindfeest. Er zijn al veel mensen hier eh, op afgekomen? Ja, eh, het, het, het, leek eerst even van mensen moeten we de kat uit de boom kijken, maar nu in de laatste week hebben we enorm veel kaarten verkocht en ehm, gisteren hadden we ook een mooi gevulde zaal bij het openingsconcert. Vanavond ziet het er ook goed uit en morgen weer. Dus, maar er is nog plek, dus iedereen is van harte welkom. Je zal er maar rond moeten lopen, hè? Ah, Daar word je niet vrolijk van. Maar er zijn genoeg eh, mensen die het heel leuk vinden. Het Viola, Viola Festival in, eh, in Haarlem, in de Villa Marnie. Nou voor, mij, dus, eh, hoeven ze niet te halen hoor. Nee, niet? Nee. Nou, sommige mensen vinden dit heel erg leuk. Kijk, voor ons, wij zijn wat jonger en wij vinden dat wat minder leuk.